Clemens Peters met het NOS Journaal. Apple is voor het eerst in 13 jaar gedaald. En dat komt vooral doordat er minder iPhones verkocht zijn. In het eerste kwartaal bedroeg de omzet ruim 50 miljard dollar... tegen 58 miljard een jaar geleden. Ook de netto-winst daalde met bijna een kwart naar 10,5 miljard dollar. Apple verkocht met name in China minder iPhones, iPads en Mac-computers. Topman Tim Cook verwacht ook in het lopende kwartaal minder omzet te halen. In Kaapverdië zijn bij een kazerne elf mensen doodgeschoten, onder wie acht militairen. De vermoedelijke dader is ook een militair, hij zou voortvluchtig zijn. De autoriteiten van de voormalige Portugese eilandengroep in de Atlantische Oceaan zeggen dat de dader waarschijnlijk persoonlijke motieven had. Er zou geen sprake van zijn een poging om een staatsgreep te plegen. Het overleg tussen de Eurogroep en Griekenland over uitbetaling van 5 miljard euro gaat donderdag niet door. Dat meldt de woordvoerder van Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem. Bronnen rond de Griekse regering melden dat premier Tsipras morgen bij de Europese Commissie zal aandringen op topoverleg van de Europese leiders om de kwestie te bespreken. In de zomer is het derde reddingspakket van 86 miljard euro toegezegd. Een deel daarvan hebben de Grieken al gekregen. Nu moet er een besluit worden genomen over de volgende betaling van 5 miljard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 6.9 create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 People the beat drops out